van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen een douanier... die zou hebben meegewerkt aan de smokkel van grote hoeveelheden cocaïne in de Rotterdamse haven. Volgens het OM is Gerrit G. schuldig aan corruptie en witwassen. Bij hem thuis werd ruim 1 miljoen euro gevonden, grotendeels in briefjes van 500. De politie heeft drie mensen opgepakt in verband met de ontvoering in Breda eind vorig jaar. Toen werden twee mannen meegenomen van het terrein van een garagebedrijf. Na drie dagen ontsnapten ze uit de loods waar ze werden vastgehouden. Er zijn nu twee mannen en een vrouw aangehouden. De politie vermoedt dat de ontvoering het gevolg is van een mislukte drugsdeal. Het rekenonderwijs op Nederlandse basisscholen blijft achter. Op de internationale ranglijst is ons land afgezakt naar plaats 16, de laagste positie in 20 jaar. Basisscholieren scoren gemiddeld ook steeds slechter in natuuronderwijs. Staatssecretaris Dekker vindt dat het Nederlandse onderwijs een inhaalslag moet maken. Kinderen kunnen dit weekend met een gerust hart voetballen op kunstgras. Dat heeft staatssecretaris Dijksma gezegd op vragen over de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen op die velden. Als de velden als consumentenproducten worden beoordeeld voldoen ze niet aan de eisen. Maar volgens Dijksma is er geen bewijs dat sporten op kunstgrasvelden slecht is. De gemeente Amsterdam gaat intimidatie op straat strafbaar stellen. Uitschelden, naroepen of de weg belemmeren wordt verboden. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat bijna 60% van de Amsterdamse vrouwen het afgelopen jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie. Mensen die de fout ingaan krijgen een boete die kan oplopen tot ruim 4000 euro. Het weer de komende uren daalt de temperatuur snel tot onder het vriespunt. Vannacht kan het lokaal min 7 worden. Morgen vanuit het noorden bewolking met lokaal wat motregen. In het zuiden schijnt nog lang de zon en blijft het met 2 graden koud.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 Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de afrit IJmuiden en Knopend de Hoek 8 kilometer en een half uur vertraging. Verder is het erg druk op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Driebergen en Knopend Oude Rijn 10 kilometer.